Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Goed nieuws voor politiemensen die eerder willen stoppen met werken. Er zijn afspraken gemaakt over het vroegpensioen. Een bestaande regeling loopt na dit jaar af. Daardoor viel een deel van de agenten buiten de boot. Zij pikten dat niet en kwamen in actie. Er was geen politie bij meerdere voetbalwedstrijden. En onder meer de klassieker Feyenoord-Ajax ging helemaal niet door. Vakbonden hebben nu afspraken gemaakt met het kabinet en de politieleiding. Er komt een overbruggingsregeling voor politiemedewerkers die zijn geboren in 1961. Zij kunnen alsnog drie jaar eerder stoppen met werken volgende week woensdag is er een landelijke actiedag op radio en tv... om geld op te halen voor Giro 555. Dat geld is bedoeld voor mensen in het Midden-Oosten, vertelt het Rode Kruis. Het conflict is nu zo groot geworden en zo uitgebreid. er zijn zoveel mensen in nood in Libanon, in Israël, in Gaza... in de westelijke Jordaanoever, in Syrië. Dus voor alle mensen in nood in dat afschuwelijke conflict. Giro 555 is een samenwerking tussen tien verschillende hulporganisaties. Deurwaarders krijgen steeds vaker te maken met geweld. Vorig jaar is 80% uitgescholden, bedreigd of geïntimideerd. Een kwart van de deurwaarders kreeg te maken met fysiek geweld. Door de toenemende agressie denkt een deel erover na om iets anders te gaan doen. Bijna 20 mensen in Stuttgart zijn onwel geworden na een nogal heftige operavoorstelling. Ze werden misselijk of raakten zelfs in shock. Volgens Duitse media gaat het om bezoekers van Sancta. Dat is een opera die vol zit met seksueel geweld en misbruik. Ook wordt er echt bloed gebruikt. Er worden ook christelijke symbolen belachelijk gemaakt. Er zijn feestende nonnen die elkaar billenkoek geven. Iemand die wordt gekruisigd en de paus wordt gespeeld door een klein persoon. De makers zeggen dat ze er van tevoren voor hadden gewaarschuwd. De show wordt niet aangepast. Het weer nog. Vanochtend buien en aan de kust veel wind. Vanmiddag is het vaker droog en breekt de zon ook door. Het wordt vandaag een graad of 14. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 You're so unbelievable. You're unbelievable. unbelievable. I see a picture in a frame. I see a face without a Poker face. Poker face. Poker face. I wanna roll with him. heart we will be. A little gambling is fun when you're with me.